Obama zegt in de New York Times dat hij wil afzien van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Verder zullen de Verenigde Staten geen kernwapens gebruiken tegen landen die zulke wapens zelf niet hebben. Ook niet als die landen de VS aanvallen met biologische of chemische wapens. Obama maakt wel een uitzondering voor landen als Iran en Noord-Korea. In Groot-Brittannië worden op 6 mei parlementsverkiezingen gehouden. Premier Brown zal in de loop van de ochtend koningin Elisabeth vragen om het parlement te ontbinden. In Groot-Brittannië is het de premier die de verkiezingsdatum vaststelt. Browns Labour-partij heeft de laatste weken haar achterstand in de peilingen op de conservatieve partij wat ingelopen. Videobeelden waarop te zien is hoe Amerikaanse militairen in Irak burgers en journalisten doodschieten zijn authentiek. Dat zegt een hoge Amerikaanse militair die anoniem wil blijven. De beelden uit 2007 zijn gisteren door de klokkenluidersite Wikileaks op internet gezet. In totaal kwamen bij de beschietingen vanuit een gevechtshelikopter 12 mensen om. Het Pentagon heeft nog niet gereageerd. In de regio Rotterdam komt een proef met kleinere brandweerteams in kleinere wagens. Ook moeten brandweer- en ambulancediensten taken van elkaar gaan overnemen. Nu wordt er na een melding standaard uitgerukt met een grote spuitwagen met zes brandweerlieden. Directeur Berghuis van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond benadrukt dat er wel altijd meer brandweerlieden achter de hand worden gehouden. In Zuid-Afrika heeft de Afrikaner Weerstandsbeweging een uitspraak ingetrokken... waarin de moord op hun leider Ter Blanche een oorlogsverklaring werd genoemd. De leider van de extreemrechtse beweging Ter Blanche werd zaterdag vermoord. De woordvoerder van de Afrikaner Weerstandsbeweging zegt nu dat geen enkel lid van de beweging...